met wie hij nou samenwerkte. Van 83 tot 94 was hij burgemeester van de hoofdstad. Hij was korte tijd minister van Binnenlandse Zaken... en zat aan het einde van zijn politieke loopbaan in de Eerste Kamer. Fontijn schreef een groot aantal boeken over politiek, maar ook over de oorlogsjaren. Die overleefde hij als Joods jongetje op 18 onderduikadressen. Burgemeester Halsema zegt in reactie op het overlijden van Fontijn dat Amsterdam een diepe buiging maakt. Ed Fontijn was 87 jaar. Peter de Vries was zich bewust van het gevaar dat hij liep vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen in het Marengo-proces. Dat zegt hij in een interview met Nieuwsuur dat nog niet eerder is uitgezonden. Delen van het gesprek zijn vanavond te zien in het programma. In Brussel zijn zo'n 3500 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het Belgische coronabeleid. Het protest richt zich tegen de vaccinplicht van zorgmedewerkers... en de Belgische variant van de corona-check-app. Tienduizenden mensen zijn vandaag in de Soedanese hoofdstad Khartoum de straat opgegaan... om te protesteren tegen het bewind van generaal Burhan. Ze riepen hem op om af te treden, waarop het leger antwoordde met traangas en flitsgranaten. Onder leiding van de generaal zette het leger twee jaar geleden dictator Omar al-Bashir af. En vorige maand had het leger de macht over moeten dragen aan een burgerregering, maar dat is niet gebeurd. In Zuid-Afrika zijn zeker 30 jongens overleden na een rituele besnijdenis. Nog eens 80 jongens zijn in de provincie Oostkaap gewond naar het ziekenhuis gebracht. De jonge mannen zijn waarschijnlijk overleden aan uitdroging en bloedvergiftiging. In het land vallen ieder seizoen tientallen doden, vaak omdat de besnijdenissen niet volgens de regels worden uitgevoerd. Het weer, het is bewolkt. Alleen in het noordoosten zijn er opklaringen. En daar gaat het vannacht licht vriezen. Morgen overdag schijnt de zon van tijd tot tijd. En het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand maand van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een korte file tussen de Afritsoest en Blarikum. 3 kilometer met zo'n 5 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. I bought some for The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.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 Was the night before Christmas, 40 below, when Snoopy went up in search of his foe. Spied the Red Baron, fiercely they fought, with ice on his wings. Snoopy knew he was caught. Snoopy dead in his sights. He reached for the trigger to pull it up tight. Why he didn't shoot, well, we'll never know. Or was it the bells from the village below? certain that this was the end when the Baron cried out, Merry Christmas, my friend! The Baron then offered a holiday toast, and Snoopy, our hero, saluted his host.